Zes uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor extra ernstige complicaties... als ze zijn besmet met het coronavirus. Ook de sterfte onder deze groep is hoog. Blijkt uit een onderzoek van een groep Nederlanders... dat gedeeltelijk wordt gefinancierd door de Nierstichting. Daarbij is naar heel Europa gekeken. Uit het onderzoek blijkt dat de sterfte onder dialyse- en transplantatiepatiënten hoger is dan bij andere patiënten die veel risico lopen, zoals patiënten met hartfalen of longziekten. De stichting Japanse Ereschulden begint een procedure tegen de Nederlandse staat... vanwege de oorlogsschade die Nederlanders hebben opgelopen... tijdens de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. De stichting wil een compensatieregeling omdat veel slachtoffers van de Japanse bezetting fysieke en geestelijke schade hebben opgelopen. Ook zijn huizen en andere bezittingen van slachtoffers vernietigd. Op eerdere verzoeken voor compensatie is geen reactie gekomen, daarom stapt de stichting naar de rechter. In Frankrijk zijn er in een week tijd bijna 11.000 coronabesmettingen bijgekomen... heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Volgens het ministerie stijgt het aantal besmettingen vooral snel onder jongeren... en in regio's als Parijs en Marseille. Vanmiddag wordt bekend hoeveel besmettingen er de afgelopen weken in Nederland zijn bijgekomen. Duidelijk is al dat het er een stuk meer zijn dan het aantal nieuwe besmettingen van vorige week. Toen waren het er bijna 2600. Bij Feyenoord is een tweede speler besmet geraakt met het coronavirus. Ook nu is vanwege de privacy niet bekendgemaakt wie het is. De voetballer speelde eergisteren mee in de oefenwedstrijd tegen Sparta. Hij is vrijwel zeker besmet door degene die sinds vrijdag thuis in quarantaine zit... omdat hij positief is getest. Het weer op veel plaatsen volop zon. In het midden en zuiden stapelwolken en kans op een onweersbui. Met kans op windstoten en veel regen. Het wordt 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort, Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Wakker worden. low. night found. Yeah. in the and that you always will. Oh, you gave me to keep you in that house on the hill, looking tell you that love is too deep to be played on.